Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Kamerdebat over institutioneel racisme is het tot een aanvaring gekomen tussen PvdA-leider Ascher en fractievoorzitter Azarkan van Denk. Die vroeg om excuses van Ascher omdat hij in het verleden als minister van Sociale Zaken te weinig zou hebben gedaan tegen discriminatie op onder meer de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Daarop ontstak de PvdA-leider in woede. Asje zei dat de partij zelf allerlei Kamerleden met een allochtone achtergrond in filmpjes aanvalt op hun standpunten en zei dat Denk daarmee zelf etnisch profileert. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft geschokt gereageerd op racistische uitlatingen van politieagenten in een besloten WhatsApp-groep. Hij schrijft aan de gemeenteraad dat die in taal en tekst alle grenzen te buiten gaan. De zaak kwam gisteren via NRC naar buiten. De politie stelde meteen een onderzoek in en de zaak is nu ook voorgelegd aan het OM. Dat zal beslissen of de agenten worden vervolgd. De gemeente Amsterdam en vier banken hebben een akkoord bereikt met afvalverwerker AEB. Overeengekomen is dat AEB zijn nieuwe biomassacentrale verkoopt, evenals een aandeel in het stadsverwarmingsbedrijf. En daarmee komt er meer ruimte voor de kerntaak van het bedrijf, het verbranden van afval en daarmee energie opwekken. AEB lag een tijd grotendeels stil door achterstallig onderhoud door geldgebrek. En de Chinees-Indische restaurantcultuur is toegevoegd aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. De stichting Meer dan Babi Pangang lobbyde al langer voor een plek op de lijst, omdat het Chinees-Indisch restaurant dreigt te verdwijnen. En dat zou komen doordat er meer behoefte is aan gezond en vetarm eten. Verder zijn aan de lijst onder meer toegevoegd het hindoeïstische feest Holi en het Scootje-Sielen. Het weer, vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Hier en daar nog een bui.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 I guess you me it's too late Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it yeah. I knew I should've stayed Cause now you're moving on And I don't know what to say Cause you let. op 106.9 ZFM Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me